De compensatieregeling gold eerst alleen voor mensen die voor oktober 2000 zo'n hypotheek hadden afgesloten. De rechtbank in Utrecht houdt om drie uur achter gesloten deuren een zitting over de zeilster Laura Dekker. Bureau Jeugdzorg wil dat de 14-jarige Laura onmiddellijk uit huis wordt geplaatst. Ze woont nu bij haar vader. Het meisje was vrijdag als vermist opgegeven. Zondagavond bleek ze op het Antilliaanse eiland Sint Maarten te zijn. Onder begeleiding van de politie kwam ze vanmorgen aan op Schiphol. Laura wil solo rond de wereld zeilen. De rechter blokkeerde haar plan en plaatste haar onder toezicht van bureau Jeugdzorg. In het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een man van 83 een nieuwe nier gekregen. De transplantatie was twee weken geleden. De man maakt het goed en is weer thuis. Volgens het ziekenhuis is hij de oudste patiënt ooit die in Nederland een niertransplantatie heeft ondergaan. De man van 83 kreeg de nier van iemand die ouder was dan 70. Dat was in het kader van het programma waarbij nieren van oudere donoren alleen naar ouderen gaan. Minister Kramer werkt aan een wetsvoorstel met duidelijke regels voor het geluid van windmolens. Nu zijn er aparte regels voor kleine en grote windparken en gelden voor grote windmolens andere normen dan voor kleine. Vanaf volgend jaar moet er één norm gelden, die is gebaseerd op Europese richtlijnen. Volgens Kramer kunnen gemeenten daardoor makkelijker besluiten nemen over windmolens. De minister wil dat er binnen een paar jaar op land twee keer zoveel windenergie wordt opgewekt als nu. Het weer. Hier en daar nog wat sneeuw. In het zuidoosten ook ijzel.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 cold ice. Winter. Winter in America is cold hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 Let's make that road before us and sing another chorus for two. Oh.